voor slachtoffers van gevechten tussen militieleden en burgers. Bij de zware gevechten die gisteren begonnen... zijn meer dan 30 doden en honderden gewonden gevallen. Tot diep in de nacht waren er schoten te horen bij het hoofdkwartier van de militie. De gevechten braken uit na een oproep van premier Zaidan. Hij vroeg burgers om een einde te maken aan de macht van de milities. De Europese Unie geeft 7 miljoen euro extra aan de Filipijnen voor noodhulp. Daarmee komt de totale bijdrage van de EU op 20 miljoen. De afzonderlijke EU-landen hebben in totaal nog eens zo'n 25 miljoen euro toegezegd. Het geld is niet alleen bedoeld voor schoon drinkwater, onderdak en medicijnen... maar ook voor de coördinatie van de hulp en voor transport. Het Britse bedrijf Tesco roept ijsjes terug omdat er pijnstillers in zijn gevonden. Het bedrijf heeft de politie op de hoogte gebracht en is samen met de fabrikant een onderzoek begonnen. Het bedrijf sluit niet uit dat de medicijnen met opzet in de ijsjes zijn gedaan. In Philadelphia is een man met zijn auto de wereldberoemde Rocky-trap afgereden. De 20-jarige bestuurder wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Tegen de politie zei hij dat zijn remmen kapot waren. De trap was te zien in de filmreeks over bokser Rocky Balboa. Acteur Sylvester Stallone rent de trap in meerdere films op als onderdeel van zijn training. En Wilfred Bauma stopt als profvoetballer. Dat zegt de 35-jarige voormalig international in een interview met het Eindhovens Dagblad. Het contract van Bauma bij PSV werd deze zomer niet verlengd. Hij veroverde met PSV vier landstitels en speelde ook voor MVV, Fortuna Sittard en Aston Villa in Engeland.